Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De verdreven Libische leider Gaddafi zijn nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Zowel de NAVO als het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt te berichten. Volgens de Nationale Overgangsraad is Gaddafi vanochtend opgepakt... toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Sirte te ontvluchten. Het konvooi zou onder vuur zijn genomen door NAVO-vliegtuigen... Maar het bondgenootschap wil alleen bevestigen dat het bij Sirte twee voertuigen heeft beschoten waar Gaddafi getrouwe militairen in zaten. Volgens de overgangsraad was er ook een vuurgevecht tussen zijn eigen groepen en de mensen in het konvooi. Gaddafi zou aan zijn verwondingen zijn overleden. Volgens de zender Al Arabiya is zijn lichaam naar Misrata gebracht waar het op korte termijn mag worden gefilmd. Er circuleert een foto op internet waarop een bebloede man is te zien die de gewonde of dode Gaddafi zou zijn. Die foto is ook te zien op nos.nl. Vanochtend meldde de Nationale Overgangsraad dat Sirte na een kort laatste offensief is gevallen. Om Sirte, dat gold als het laatste grote Gaddafi-bolwerk, is wekenlang fel gevochten. Bij het offensief zou Gaddafi's zoon Mutassim zijn opgepakt of gedood. De commandant van de Gaddafi-trouwe troepen zou daar ook zijn gedood. Energierekening gaat volgend jaar weer omhoog. Grote energiebedrijven als Nuon en Essent verwachten dat er zo'n 40 euro per jaar meer betaald moet worden voor gas en licht. Als een van de oorzaken wordt de kernramp in Japan genoemd. Ook het Duitse besluit om te stoppen met kernenergie draagt bij aan de prijsstijging. Verder heeft de onrust in de Arabische landen invloed op de olieprijzen, waaraan de gasprijs is gekoppeld. Een gemiddeld Nederlands gezin betaalt nu zo'n 1900 euro per jaar voor energie. In december stellen energiebedrijven de definitieve tarieven vast. Het weer nog, vanavond nog een enkele bui. Vannacht brede opklaringen met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen veel zon en droog, het is dan 11 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Dankzij de herfstvakantie is het wat minder druk dan gebruikelijk. Ik noem nu in de Randstad de files vanaf 3 kilometer. Er staat in totaal 50 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. Op de A10 de ring west richting Zaanstad voor Knopen Koenplein 3 kilometer. Andere kant op tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 3. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft-Zuid 3 kilometer. A15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Havens 4100 staat 3 kilometer kilometer. En verderop tussen de knopen de Benelux en Vaanplein 4. A16 Breda-Rotterdam tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer. Daardoor op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein 4. A27 Utrecht-Breda voor Noordloos 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Afrit en Dolder 3. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 6 kilometer. De N207 Bergambacht-Lisse is in beide richtingen dicht tussen Waddingsveen en Boskoop. De N212 Woerden Vinkenveen tussen Woerden en Kokkengen. En N405 Woerden Wilnis in beide richtingen bij Wilnis. Alle gevallen is dat een aanrijding.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 I'm bringing sexy back. Yeah. the things you like Yeah Cause you're burning up, I gotta get it fast Yeah Take it to the bridge Dirty babe uh -huh. You see these shackles, baby, I'm your slave uh -huh. I'll let you with me if I misbehave uh -huh. It's just that no one makes me feel this way uh-huh. Take it to the chorus Come here, girl Go ahead, be to the back. Go ahead, be gone with it. CIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me.